Groot met het NOS-journaal. De regels voor het verstrekken van hypotheken moeten worden versoepeld, vindt de Tweede Kamer. De normen van het NIBUD, waar banken zich op baseren, zijn te strikt, vinden de partijen. Vooral starters op de woningmarkt krijgen nu moeilijk een hypotheek omdat ze volgens de regels te weinig verdienen. Maar hun salaris gaat vaak snel omhoog, constateert de Tweede Kamer. Het kabinet zei eerder dat het zich niet te veel wil bemoeien met de regels voor het verstrekken van een hypotheek. Landen in het Schengengebied mogen drie maanden langer doorgaan met grenscontroles. De Europese Commissie heeft daar toestemming voor gegeven na een verzoek van Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Die willen aan hun grenzen blijven controleren op vluchtelingen. Normaal gesproken geldt er binnen het Schengengebied vrij verkeer van personen, maar vanwege de vluchtelingencrisis werden controles tijdelijk toegestaan. Die regeling wordt nu verlengd. Het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen een man uit Best... die vorig jaar zijn huis in brand stak... waarin zijn twee dochters van 8 en 15 lagen te slapen. De meisjes konden ternauwernood ontsnappen. De 39-jarige man lag op dat moment in scheiding. De brandweer zag dat het hele huis was volgezet met jerrycans met benzine. De man diende als militair in Bosnië. Daar ontwikkelde hij een posttraumatische stressstoornis. In Alblasserdam heeft een grote brand een groothandel in lasapparatuur verwoest. De hele bedrijfshal werd in de, in de as gelegd. Er lagen gasflessen die door de hitte ontploften. De brandweer moest met groot materieel uitrukken. Mensen in de buurt werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers. Het weer droog en weinig wind. Onder het wolkendek koelt het vannacht af tot rond 7 graden. Maar in het noordoosten en oosten is het kouder met minima tussen 0 en 4 graden. Daar is ook grote kans op mist. Morgen in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 En dit is natuurlijk Coleman Hawkins en Ben Webster. Van de cd. Even kijken, het nummer Shine on Harvest Moon van de cd. Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. grote mannen. Eh, wat kan je beter draaien dan het nummer Oktober Morning van Foreplay op deze fraaie zondagochtend in oktober. Oktober Morning. Niet helemaal, het een lang nummer, maar toch een stukje. jazzkwartet. stond het grote mannen. Eh, eens even kijken wie erin zat toen de tijd. Bob James, Nathan East, Harvey Mason en eh, Lee Rittenhauer. Eh, dat zijn, waren natuurlijk niet eerste de beste die eh, daar genoemd zijn. Het is natuurlijk echt wel een supergroep geweest. Een groep die smooth jazz maakte. En dat is altijd moeilijk in dit soort programma's. Doe je klassiek en smooth door elkaar. Meestal gebeurt dat niet, maar in CFMJS Jazz op zondag doen we het wel. Maar tot zover, want dit nummer duurt acht minuten. En het is toch in mijn gevoel veel van hetzelfde. Maar goed, we zijn eruit. morning, En dat is een prachtige ochtend vandaag. Dus eh, ja, we gaan voor iets minder bekends. Dan kom ik terecht bij een Duitse. En die heet Jutta Hilp. En eh, dat is van een LP New Faces, New Sounds from Germany. En dat is een bijzondere dame, die Jutta Hip. Eh, ooit gevlucht voor de nazi's. En ja, dit is een nummertje van haar. Mopti. Música fantastisch verhaal is het volgende verhaal. Oh, eh, en dat verhaal wordt verteld dan over Art eh, Blakey. Hij vroeg aan een keer mee te spelen met zijn band op een avond in een of andere club. Maar ze weigerden, want ze, zei dat ze te veel gedronken had... en dat ze gewoon eh, dacht dat ze niet goed genoeg was. Maar Blakey bleef maar doorgaan om haar uit te dagen... en uiteindelijk ging ze toch achter de piano zitten... Maar Blakey ging toen zo, in zo'n snel tempo spelen dat ze het niet kon volhouden. En, en toen zei, bleek hij tegen de eh, mensen die in de zaal... nou, kunnen jullie zien waar, waarom we eigenlijk niet willen... dat Europese hier naartoe komen om eh, onze baantjes over te nemen. Ja, eh, Jutta woonde in de Verenigde Staten, gevlucht uit Duitsland. En ja, een bijzondere dame. Eigenlijk, net als Susan McCorkle, slecht naar haar eind gekomen. Beiden waren natuurlijk depressief. En depressie is toch wel iets wat veel voorkomt onder muzikanten. Bijzonder. Nou, laten we maar over iets eh, aardigers uh, hebben. Dan kom ik bij uh, Gordon Haskell. Misschien ken je nog van samen met Robert Fripp. I go out most nights Attracted by the lights Listen to the jazz in Harry's bar And I know they play that song, do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show run and run. Do you know how wonderful you are? met King Crimson. Dat is een uh, een underground bandje eh, nou uit eh, heel wat jaartjes geleden. En dat heeft hij volgens mij niet zo heel lang gedaan. Maar dit is wel een aardig nummer. How Wonderful You Are. Is volgens mij ooit een hit geweest in Engeland. Misschien ook wel in Nederland, weet ik niet zeker. Maar het komt van, is natuurlijk van de CD Harry's Bar. Mooie muziek van Gordon Haskell. Maar hij heeft ooit nog iets samen gedaan met Nora Jones. En dat was een CD. Nora Jones en Gordon Haskell. Come. Oh, en dat is... Tonight Music. En dat is het nummertje van hun samen. Nora Jones en Gordon Haskell. deze langzaam dichtrijden. Want deze is natuurlijk zo bekend en zo vaak gehoord. Alleen deze combinatie van Gordon Haskell en Nora Jones natuurlijk niet. Maar Nora Jones heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. En die is ook weer heel hoog gewaardeerd in de vakliteratuur, om zo maar te zeggen. En dat is de cd Daybreaks. En van deze cd vind ik het toch wel leuk om nog een nummer te draaien. En dat is nummertje Flipside. Nora Jones, Flipside. van eh, Nora Jones Daybreaks. En hier hoorde je ook nog Lonnie Smith, organist, op meespelen. Op die state spelen ook niet de eerste de beste mee hoor. Wayne Shorter zie ik staan als saxofonist, bassist, John Patinucci. Eh, een aardige cd. Dit nummer, Flipside, is het meest swingende nummer van de cd. Maar er zijn ook wat meer rustige nummers op. Dus het is allemaal heel veel de moeite waard. Dus uh, een van haar betere ja, cd's, om het zo maar te zeggen. Zelf denkt ze dat ze net zo goed is als haar eerste. Nou, daar hebben we net iets eh, van te horen gehoord, gedraaid, dat nummer. Eh, dan als je af en toe eens in je LP-kast kijkt... dan kom je toch wel hele rare dingen tegen. En zo kwam ik weer eens tegen de naam van Bernard Stanley Bilk. En eh, je, zal zeggen, wie is dat? Nou, als ik omschrijf hoe die eruit ziet, dan weet je het meteen. hij ziet eruit, hij heeft een sikje, een bolhoed, een gestreept vest... en hij is heel erg bekend voor zijn volle vibrato-rijke lage register klarinetstijl. Mr. Aker Bilk. En eh, ja, die, die, is toch wel te vergelijken met Benny Goodman. Het bekendste nummer van hem is natuurlijk Stranger on the Shore. Maar deze is Train Song 1. Is ook een aardig nummer. Eh, Mr. Aker ook niet echt zo vanuit het jazz. Maar toch leuk om af en toe op zo'n zondagochtendprogramma... in zo'n zondagochtendprogramma te draaien. En wat ook wel leuk is om in zo'n zondagochtendprogramma te draaien... is dat er onlangs een LP uitgebracht is. CD moet ik zeggen, een dubbelaar van André Brasseur. Eh, Lost Games from the 70s. En andere Brasseur ken je misschien wel hiervan. Deze Belgische Hammond-organist, geboren in 1939... werd in 1964 door platenbaas Roland Kluger eh, eh, een contract getekend. En een jaar later scoorde hij een mega-hit met het nummer... dat was de tweede single, Early Bird... En de opbrengst daarvan investeerde hij in twee danszalen in België. En daardoor kreeg hij het zo druk dat hij eigenlijk niet zoveel meer optrad. Eh, veel van zijn muziek is ook gebruikt in herkenningstunes. En op deze nieuwe cd zijn ook eh, hele bijzondere nummers van hem. Uh, bijvoorbeeld deze, Saturnus. Klein stukje hoor. Lost Gems from the 70s. Eh, dat is de muziek van onder andere André Brazeur. Ja, toch wel grappig omdat dat af en toe weer opduikt. Hè? En dan kom ik toch weer bij iemand uit de echte jazz, zou ik maar zeggen. Ik ben een enorme fan van Annie Roth. dit is van haar cd A Handful of Songs. of songs to sing you. Can't stop my voice when it longs to sing you. New songs and blue songs and songs to bring you happiness, more or less. Moreover, wherever we may roam to, or any shore that we may be blown to, we'll know that we're cha-cha-cha, calypso and street vendor cry. Strains of old refrains, sleepy time baby, lullaby. I've got a handful of songs to sing you. I've got a heart full of love to bring you. True love for you, love and love's a thing Calypso and street vandal Strains of old refrains. Sleep baby. Lullaby. I've got a handful of songs to sing you. I've got a heart full of love to bring you. True love for you, love and love's a thing. You songs, a handful of songs. Annie Ross, ook een dame met een eh, bijzonder leven. Eh, ja, mooie muziek gemaakt. Onder andere met Stuart Sims. En eh, muziek van Gary Mulligan gespeeld. En van allerlei mooie dingen gedaan. Maar ook een ja, redelijk moeilijk leven gehad failliet verklaard. Geen geld meer, kon niet meer in haar woning blijven. Nou, dat heb, verhaal hebben we meer gehoord eh, van muzikanten uit de jazzmuziek. Iemand die het wel op dat vlak goed doet is Dave Crushing. En <clears throat> een bekende filmcomponist, maar ook een bekende jazzmuzikant. En die heeft een cd uitgebracht in 1992, Cinematic. En daar staat het aardige nummer op, Heaven Can Wait. hebben nog meer te draaien. Het is dus eigenlijk een beetje meer filmmuziek. Dus dat misschien morgenavond wel helemaal. Eh, dan kom ik toch bij Stan Getz terecht. Af en toe moeten we ook weer terug naar de echte jazz, zou ik maar zeggen. Moments in Time CD die in 2016 is uitgekomen. Stan Getz. aardige cd. 2016 uitgebracht met eh, ja, live muziek van Stan Getz. Zeer de moeite waard, zeer aanbevolen. misschien ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Erik Truffat is zijn naam. Ik, volgens mij is de Franse uh, jazz eh, trombonist en die maakte in, 19, in 2010 de cd In Between. En daar doet hij samen met Sophie Hunger een nummer op. Dat heet dit. Dat is, even kijken hoe het heet. Let Me Go. gedraaid Dat blijft zitten nummer toch wel bij hangen. Dus het heeft wel iets aparts. Let Me Go, Erik Truvas en de Sophie uh, eh, Hunger, eh, de, eh, de zangpartij. tijd weer voor iets Nederlands, de Shoho Quartet. En ja, daarvan de cd Prayer, en cd 2008 nummer Chicky Chicky. speelt speelde onder andere Angelo Verploegen. Eh, ja, ik zie dat het alweer tegen de klok van 12 gaat lopen. Ik zie dat ik nog twee nummers kan opstarten. En eens even kijken welke ik daar hm. kies. Dan ga ik toch voor, even kijken, uh, Christy Dachel. Laat ik daar maar iets van draaien. Het is niet zo bekend nog. Time on Mine heet deze CD 2016. Thinking of You. Although yesterday has come and gone. Christy Dashell, Time All Mine. Ja, ik kan niet helemaal draaien, want ik had er nog één klaarstaan... die ik absoluut wil laten horen. Omdat dat eh, eh, van de nieuwe cd van eh, Van Morrison komt. En aangezien ik een enorme Van Morrison fan ben... mag ik dat natuurlijk niet missen. Eh, veel oude heren brengen cd's uit. Je zag van de week eh, eh, Cohen. En ook Van Morrison heeft een prachtige cd uitgebracht. Daar, van het stuk Look Behind the Hill.